Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorig jaar kwamen ruim 400.000 mensen naar Nederland. Dat is 61% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwe migratiecijfers. De stijging komt doordat er veel mensen uit Oekraïne naar ons land zijn gevlucht. Er kwamen ook veel mensen hier naartoe om te werken, te studeren of voor de liefde. Ook kwamen er meer asielzoekers deze kant op. Dat zijn mensen van wie nog niet is bepaald of zij bescherming in ons land nodig hebben. In totaal is zo'n 11% van de mensen die de afgelopen 10 jaar naar Nederland verhuisde een asielzoeker. Vijf verdachten van de redden naar de gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord zijn veroordeeld tot celstraffen. De voetbalsupporters moeten 13 tot 16 dagen de bak in. Ook kregen ze taakstraffen. Daarnaast mogen de fans een jaar lang niet in het gebied rond de Johan Cruijff Arena komen. Een deel van de verdachten moet ook cursussen volgen om hun agressie onder, onder controle te houden als ze alcohol drinken. Max Verstappen start zondag bij de Formule 1 in Qatar alweer op pole position. Het is al de tiende keer dit seizoen. Bij de kwalificatie stak Verstappen met kop en schouders bovenuit. Dat zag mijn sportcollega Louis Dekker. Hij had bij de top 10 de snelsten. Die mogen dan nog even een paar minuten door maar één ronde nodig om de snelste tijd neer te zetten. Daarna is hij uitgestapt terwijl alle anderen nog een poging deden om hem te verslaan. Ja, het kan ook het weekend zijn waarin Verstappen wereldkampioen gaat worden. De Formule 1 van Qatar begint zondag om 7 uur s avonds. En voor het eerst heeft een transgender vrouw de titel Miss Portugal gewonnen. Het gaat om Marina Marchetti. Ze is 28 jaar en in het dagelijks leven is ze stewardess. Een bijzondere winst, zegt ze zelf, omdat het voor haar jarenlang niet makkelijk was om mee te doen. De Nederlandse Ricky Collet werd in juli de eerste transgender vrouw... die de titel van Miss Nederland won. En daar zei zij toen dit over. Ik weet dat er heel veel transkindjes en queerkindjes misschien nu thuis zitten... en heel erg gepest worden of zich buitengesloten voelen. Niet gehoord door familie, omstanders. En dat wil ik eigenlijk doorbreken. Ja, de twee gaan elkaar nu dus tegenkomen... bij de Miss Universe-verkiezing later dit jaar. Het weer vanavond bewolkt in het noorden met ook wat regen. Morgen ook regenachtig in het noorden, maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt dan 18 tot 23 graden.